Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een huisarts uit Den Haag mag zijn beroep niet meer uitoefenen... omdat hij de gedragsregels heeft overtreden. Volgens het Centraal Tuchtcollege heeft hij onder meer... een patiënt herhaaldelijk seksueel misbruikt... waardoor ze een SOA opliep en valse verklaringen opgesteld. De huisarts was in eerste instantie voor zes maanden geschorst... maar de patiënt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gingen in beroep. Het Centraal Tuchtcollege heeft hem nu uit het artsenregister geschrapt. De arts uit Den Haag spreekt de beschuldigingen tegen... maar het college college gelooft hem niet, onder meer omdat hij valse en tegengestelde verklaringen heeft afgelegd. Voor de derde keer deze week is een vlucht van Turkish Airlines verstoord door een bomdreiging. Tijdens een vlucht naar Lissabon zou aan boord bagage zijn gevonden die niet van een passagier was. Het toestel keerde daarop terug naar Istanbul. Afgelopen zondag werd tijdens een vlucht naar Tokio een briefje gevonden met de tekst bom. Ook dat toestel keerde terug naar Istanbul. Er werd geen explosief gevonden. En maandag werd een soortgelijk briefje gevonden op een vlucht van Turkish Airlines naar Brazilië. Het toestel maakte een noodstop in Marokko en ook daar werd vastgesteld dat het loos alarm was. Twee mannen moeten de gevangenis in voor het mishandelen van een conducteur en een machinist. Ze kregen negen maanden en vier maanden cel. Het tweetal viel in december een vrouw lastig in de trein naar Almelo. De conducteur die het voor haar opnam werd mishandeld, net als de machinist die zijn collega te hulp schoot. Beide NS-medewerkers moesten naar het ziekenhuis. De bezuinigingen op het Nederlands Forensisch Instituut gaan door. Het NFI moet 13% van zijn budget inleveren. De oppositie in de Tweede Kamer is bang dat er straks minder misdrijven worden opgelost. Maar de regeringspartijen, VVD en PvdA steunen de bezuiniging. Minister van der Steur zei in een debat dat er geen sprake is van een ontmanteling van het instituut. Het NFI kan blijven doen wat het moet doen, verzekerde hij. Het weer, buien met kans op hagel, onweer en windstoten, maar ook geregeld zon. In het zuidwesten blijft het droog, het is een graad of acht. Komende nacht gaat het regenen, morgen schijnt de zon geregeld, er staat minder wind en het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 kilometer. Meer dan een uur vertraging. De vangrail is daar beschadigd.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 Steeds meer mensen binnen. En eh, als u ook komt en u neemt uw eigen platen mee, dan gaan we ze ook nog draaien. Eh, wat we nu horen van René en the Alligators. en dat nummer, dat heette, dat was een oudje van Brenda Lee trouwens. En oh. dat heette Sweet, Nothings. Yes. En wat ga je nu draaien, Frank? Eh, ik, ik, ga iets van Paul draaien. Van Paul? Ja, Paul. Oh. Esso Besso. Esso Besso. Paul Enka. Oké. Maar dan van, uh, van die oude platen is dat kan zo verschrikkelijk kort zijn. Zo mooie nee, van eh, twee minuten. dan moet je 26 nummers op één kant. ja, dat, dat kon. <laughs> dat u wel, ja. Esso Besso was dit van, eh, van hoe heet hij ook weer? Oh ja, Paul Anka. Ja. We gaan door met The Small Faces. En van een LP met een hele rare nutgon uh, wat staat er nou? Ogden's Not Gone Celebrated. Zo heet die. En dat is een soort eh, tabak is dat. Het is een hele aparte hoes. Eh, nou, dat vind je toch niet meer bij cd's, hè, zoiets. Dat vind je niet meer bij cd's, toch? Als je een ik krijg nooit dit soort hoezen. Moet je toch kijken, prachtig. En uh, er staat één bekende hit op, op het album. En die ga ik graag even voor u draaien. Ondanks dat het geen zondag is. Maar ik doe het toch. Lazy Sunday Afternoon. Hier zijn de Small Faces. Uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbors? They make it very clear they've got no room for ravers. blood. dee doo There's no one to hear me, there's nothing to say, and no one can stop me from feeling this way. Yeah, crazy Sunday afternoon, I've got. Small Faces waren dat nog met eh, Steve Marriott in de gelederen. Later zou hij eh, verdwijnen naar Humble Pie samen met Peter Frampton. En eh, zou zijn plaats worden ingenomen bij deze band door Rod Stewart. En toen ging het woordje small ook van de naam af en werden het gewoon The Faces. Maar dit was eh, nog van een LP met Steve Marriott. En het liedje hoorde, heette dus eh, Lazy Sunday Afternoon. U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, dames en heren. U luistert naar het live radioprogramma vanuit Café 4. het het vijfjarig bestaan van de vinyljaren. Ja, want wij bestaan vijf jaar met dit programma. Eh, we gaan er ook uh, voorlopig nog wel even mee door. Alleen gaan we de formule iets veranderen. Maar dat hoort u volgende week wel. Eh, in ieder geval, we gaan nu verder met... met wat ook weer? Oh ja, T-Rex. Hot Love uit de 70s. T-Rex. She's my woman of gold, and she's not very old. Uh-huh. Well, she's my woman of gold, and she's not very old. Uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. Well, she ain't a witch, and I love the way she twitch. Uh-huh. faster than most, and she lives on the coast. Uh huh. But she's faster than most, and she lives on the coast. Uh huh. I'm a 2 penny prince, and I give her hot love. Uh huh. J-Lo, bands uit de eh, eerste helft van de jaren 60, eh, 70, sorry, niet liegen. Glamrock bands uit een van de jaren 70, uh, eh, Slade zat in die periode. En natuurlijk, niet te vergeten, deze T-Rex met Mark Bolen. Een van die eh, jongens die ook weer veel te vroeg overleed. waardoor het voortbestaan van deze band natuurlijk ophield. ja, nu komen we dus in een probleem. hè? We, zijn een cliffhanger. we hebben een cliffhanger. Ja, er staat Cliff Richard op de hoes, maar jij zegt er zit een goede LP erin. Ja, nee, we gaan kant 1 nummer 3 draaien. En, ja, dat eh, was, zou Cliff Richard moeten zijn. Ja, ik zou, eh, zou zeggen, dat eh, zou moeten zijn When Two Words Drift Apart. Ja. In deze uitvoering. Let, op, let op. Let op. Ja, dat krijg je met die verzamelalbums van Romantic Pop Songs nummer 2 tot en met TIG. En dan is dit wel kant 1 nummer 3, maar van nummer 3 in album nummer, nummer 2. Kunt u het nog volgen? Ik niet meer, maar dit is James Taylor. She's been afraid to go out. She's afraid. innocent was dan eh, niet Cliff Richard, maar eh, dat was eh, James Taylor. <clears throat> maar op de hoes stond Cliff Richard. En op de LP staat James Taylor, Her Town 2. Sorry, sorry uh, de, Sander, dat was niet de bedoeling. Nee, dit was een zoekplaatje. Ja, want Sander vroeg om Cliff Richard. Dat kan, hoe, kom jij in godsnaam Cliff Richard, man? Op jouw leeftijd? Ja, goede vraag. Ja. ooit een keer gehoord en gek van geweest en gebleven. Geweldig. maar je hebt een goede smaak. Dat we zeggen. Cliff Richard. En als ik dat zeg, Cliff Richard, dan weet u natuurlijk meteen wat er komt. Want, eh, en het is ook nog de maxi-single, dus hij duurt een minuut of tien, denk ik. Eh, nou, eh, ja, ongeveer. Dit is de, de disco funk Get Up, Get Down, Go to the Laboratory Mix. 6 okay. 29. 6 minuut 29. Geniet u van Cliff Richard samen met The Young Ones en Hank B. Marvin op gitaar. The Young Ones. I simply cannot be flipping leave it. Cliff Richard, the devil woman himself, is actually going to cut hot wax with me. It's fantastic! The streets are completely filled with screaming children! All for Cliff. Well, not exactly, Neil. A bomb's gone off. Well, you mean you let a bomb off, Vivian? Look. What I had for breakfast is completely my own affair, thank you, Michael. Lordy, Lordy, Vivian! <gasps> If you whip that kid, you're going to get a pretty stingy smack on the legs before you're very much older, Look, look, everyone. He's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Quick, Rick, do the speech. Hey, kids! It doesn't matter what you are. Punks, skins, rastas, morphs, walkers, even Keith Chegwin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last freedom moped out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So put on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, talking, sleeping got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a rule that I am, that is why she satisfies my soul. I got the one and only walking, talking, living doll. Okay, guys, ready, Viv? Completely ready when you are, Shaky! Neil? Does anybody know where the toilets are? Mike? Does all this money really have to go to charity? That's Michael. Hi, Cliff. It's me. Who are you? Oh, great joke, Your Majesty. Cut myself a crying, talking, sleeping, walking, living the living doll. Got to do my best to please her just cause she from me. Get down! Myself okay. Crying, talking, sleep hey, Cliff! I've just invented a great new sound! Got to do my best to please her oh. just cause she's Untie your legs, Vivian. Settle down, chaps. Got her over and that is why she's satisfied on me. He means what happens now, Cliff? The instrumental break. It's only a song, Rick. Well, I feel sorry for the elephant. Come on, guys. So here we are in the middle of a 12 inch. It's just the same as a 7 inch, really, except you get 5 inches of nothing in the middle. Oh, mind you, it does cost an extra quid. Yeah, that's a point. So listen, listeners, we've got a quid off you for nothing. It's still boring. I was looking forward to some raunchy guitar licks. All right, matey, lick this raunchy guitar. All right, I will round, round of electrocuted my tongue! Brilliant! Stick him in a coffin before he realises he's not dead! Too late, Cliff back. Come on, guys. Ooh, got the sound of crying, talking, sleeping, walking, living, dying. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Alright guys, harmonies now. Yeah. Uh, yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter. Stupid, yearly song over with. Now let's steal the equipment. Well, I don't think there's very much left that you haven't already broken, Vivian. I don't know. There's a couple of legs inside your trousers still unsnapped. Guys, guys, there's no time for that now. Look, if we want this record to make number one, we've got to rig the charts. Oh, what? Oh, no, Mike, surely you don't mean like cheat? Oh, yes, I do. But that's absolutely outrageous. It's disgusting. It's immoral. How do we do it? Simple. You find out all the chart shops and buy up all your records. Everybody else does it. There hasn't been a genuine number one since the Beatles split up. Oh, wow. Have the Beatles split up? But this is fantastic, Michael! I'm going to be an enormous pop star! <laughs> I'll probably have to go to the Bahamas to shoot my vids! Anytime you want your vids shooting, Rick, you only have to ask. Oh, ha, ha, ha, Vivian, how very clever, I'm sure. Oh, yes, let's end this wonderful project on a silly little meaningless innuendo. All right. Nou, dat was hem dan. Helemaal. Zes minuten en uh, nog veel meer. De Young Ones. Samen natuurlijk met Cliff Richard en uh, Hank B. Malvin op gitaar. En uh, fantastisch allemaal natuurlijk. Iedereen lag hier weer in een deuk. het is gezellig hier bij Café 4, dames en heren. Tenminste, vind ik. Oh, en als u het niet vindt, dan jammer. Maar u kunt... vindt u het ook gezellig, meneer? Hier? Nou, met Albert-Jan wel. Maar voor de rest kan je het schudden. Heeft hoeveel heeft hij daar nou voor betaald, dat je dat zou zeggen? Goed, oké. Nou, we gaan verder met Supertramp. Ja, de mensen eh, die vanmiddag naar huis gaan, eh, zou ik zeggen, take the long way home. Hè? Ja, maar kom dan wel even langs bij 4. En eh, neem, je, neem je vinyl mee, dat is gezellig. Oké, take a long way home. Hallo, oh, Supertramp. Oké, twee keer lang, Way Home was dat. En uh, u bent nog steeds getuige van eh, het vijfjarig bestaan van het radioprogramma De Vinyljaren. En uh, ja, dank u, dank u, dank u. Eh, ja, dan moet je twee keer zo snel klappen, heb ik wel eens van Jules de Korte geleerd. Maar dat maakt allemaal niet uit. En eh, het is allemaal gezellig. En het is natuurlijk wat vroeg in de middag. Maar ja, dit is nog eenmaal een traditie. Dat we ons eh, jubileum eh, dus altijd vandaan doen. Dat doen we ook vandaag weer. Vijfjarig bestaan we. We gaan gewoon door met het programma. Zij het dan dat vanaf volgende week de formule wat verandert. Maar dat vertel ik u volgende week wel. Ga ik nou niet over kletsen. Dat hoort u dan wel. En waarom? Omdat ik het nog niet weet. <laughs> Goed, we gaan eh, verder met eh, een eh, plaat uit het koffertje van onze Luc. Dames en heren, Frankie Lane. En dus de titelsong van een legendarische televisieserie uit de jaren 50. Rawhide. Keep rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving right. Don't try to understand them, just rope hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw Ja, Frankie een eh, legendarische eh, eh, televisieserie uit de jaren 50 met eh, Gil Favor en Rowdy Yates. En Rowdy Yates, dat was een van de eerste rollen van Clint Eastwood, hè? Microfoon schijnt er weer uit. Oh, toch niet. Eh, later is het er natuurlijk nog een keertje dunnetjes over gedaan door de Blues Brothers. Die SN eh, herinnerde zich ook vast nog wel. Dat ze in die countryclub stonden te spelen. Achter de kippengaas waar allerlei blikken en flessen en alles tegenaan geflikkerd werd. Dus dat eh, was een leuke remake van dit nummer. Maar dit was de originele versie. Frankie Lane en uh, Rawhide. We gaan door met... Ja? Oh? Oh, heb ik hem zelf aangegeven? Oh. Nou, dan leid ik zeker Alzheimer luid, want ik weet het niet. een van die bandjes die eh, in de tijd meeliften op het eh, succes van de Beatles. Natuurlijk begin jaren 60. En 1964 was dit eh, de hippie hippie shake van de Swinging Blue Jeans. we gaan even iets draaien uit de collectie van de heer A.J. Vos, dames en heren. Die is ook binnen uit de oude doos van Albert Jan wordt hier gezegd. Oké, dat zijn niet mijn woorden. Eh, het, het, eh, het album heet Rock of Ages. En dat is van een legendarische pop die ooit een beetje begonnen als eh, de begeleiders van Bob Dylan. vooral vanaf het moment dat Dylan elektrisch ging. En van deze formatie die zich kortweg de band noemde, die zich kortweg de band noemde. Mijn microfoon valt een beetje weg, dus ik neem even een andere. Ehm, van die formatie dus die de band heette, draaien we een prachtig liedje dat we ook kennen in een uitvoering van, eh, van Joan Baez. En van nog wel andere mensen. The Night They Drove Old Dixie Down. Hier is de band. dat is het volgende nummer al. Dus een eh, live concert van, eh, van de band. Dus dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè. De, ene liedje schat, gasten. Kom eh, niet gelijk staatsgrepen plegen en zo. Maar ja, dat heb je van vaker met die LP's van Albert-Jan Vos. Dus, die, die pikt zintijd. Ja, die pikt gewoon... Die, jat gewoon zintijd, die, die, die Vos. Wat zei u, meneer? Die Albert-Jan Vos heeft meeste muziek. Is dat zo? Nee, jullie, en jullie ook. En jullie ook. ja, nou, op, uh, op zondagmorgen. De overgang was het groot. Van, van jaren 60 naar... Ja, natuurlijk. zeggen zondagmorgen valt het wel mee. Ja, zondagmorgen. Als je de Matthäus Passion draait zeker. ja, oké. Ja, ik had begrepen dat in eh, de, de uh, eh, alles voorbij mag komen. Dus. Ja, bijna alles. Oh, bijna alles? Bijna alles. Bijna alles. er, zijn, er zijn grenzen. er zijn grenzen. Als jij komt met een beetje geld voor een beetje liefde... ja, die heb ik ook. Dat doen we niet. Nou, als er genoeg geboden wordt, dan gaan we hem draaien natuurlijk in de dag. Maar dan moeten we wel heel veel geboden worden. <laughs> Dames en heren, we gaan luisteren naar de Roubettes. Ja, en dat heet de Jukebox Jive. driving beat. It's old. Jukebox Jive van de Rubets. Een uh, eh, tweede uur zit er al zo wat weer op. Normaal duurt dit programma twee uur, maar we gaan vandaag nog een uurtje door. Eh, omdat het feest is vandaag en uh, omdat we het gezellig hebben. En zo hier bij Café 4 in de Haltestraat in Zandvoort. we gaan als, nou, ik denk bijna het laatste nummer. Een nummer draaien van, op verzoek van Thijs. En dat nou dat, komt van een album van de Tillman Brothers. En dat was echt zo'n vertegenwoordigersband van de Indo-rock die we in de jaren 50, 60 hadden. Bestond het allemaal eh, jongens uit Indonesië. En eh, in het kielzog daarvan waren er heel veel van dat soort bandjes. En daarom heette dat ook de Indo-rock. Nou, we gaan voor hun draaien. Een nummer dat we ook kennen van Linda Ronstadt natuurlijk. Maar nu de uitvoering van Andy Tielman en zijn trawanten. En het heet Blue Bayou. since I left my baby behind on Blue Bayou. Seven liquors, seven times. Work until the sun don't shine. Looking forward hands Maybe I'll feel better again on blue inside De Truman Brothers, een van de prachtige Indo-rock bands uit de jaren 50, 60 in Nederland. En eh, met Andy Tillman natuurlijk als eh, de voorzanger. En die maakte een mix van rock and roll en ook wel country en western. En eh, nou, dit was één voorbeeld. Blue Bayou. Ehm, we gaan zo langzamerhand naar het nieuws en het weer van 4 uur. Normaal gesproken zou dit programma afgelopen zijn, maar we gaan nog een uur door. Tot 5 uur dan toe. En eh, ja, dan gaan we onverbiddelijk stoppen. Ja, het is niet anders. Wat we nu gaan doen, even een instrumentaaltje draaien... waarvan eh, de eh, jazzmuzici onder elkaar altijd zeiden van... je bent niet goed, man. En vandaar dat we speciaal voor... <laughs> ja, zo is dat. Benny Goodman. Op zijn klarinet niet. Benny gewoon even draaien. Want, eh, nog een liedje tot aan het nieuws. Want het heeft eh, geen zin om nog een andere plaat te zetten.